Nummer 34 in de lijst. Deze van The Righteous Brothers en You've Lost That Love and Feeling. Vrienden, vriendinnen, welkom in de Frieknacht. Tweede uurtje. We zijn eh, nog steeds bezig met de lijst. Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. Vijftien jaar geleden toen bracht het uh, ja, muziekmagazine de lijst uit met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Blijft natuurlijk een kwestie van, eh, van smaak, maar die lijst is verder destijds nooit op een podcast verschenen of zo. Of ergens uitgezonden. Dus dachten we van, ha, dat gaan wij dan eh, maar doen. En volgende week dan is de finale. Dan gaan we naar eh, de nummer 1. Maar ja, zoals je al door hebt, we zitten in de bovenste regionen van de lijst. Nummer 34, The Righteous Brothers and You've Lost That Love and Feeling. Werd natuurlijk geproduceerd door Phil Spector. En Phil Spector, die gaan we nog een aantal keer eh, vaker tegenkomen. Onder andere The Ronettes met Be My Baby produceerde hij. Hij produceerde ook The Beatles met Let It Be. Hè? Een paar weken terug nog exact 50 jaar oud. Dus hij staat meerdere keren in de lijst. En ook één plekje hoger. Op nummer 33 is hij ook te vinden, want dit produceerde die ook. Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High in de lijst. When I was a little 33 in de lijst. Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Geproduceerd ook door Phil Spector, net zoals de platen voor op 34. The Righteous Brothers and You've Lost That Love and Feeling. Dat eh, nummer 1 werd in Amerika. Um, ja, Phil Spector die hoorde Ike en Tina Turner in eh, de revue in een Hollywood club. Op het moment dat hun opnamecarrière na een handvol R&B hits hè, in de vorige jaren 60 was vastgelopen. En Phil Spector die had, een, eh, had dit nummer klaar liggen. Hij wist eigenlijk zeker dat dit groot zou worden. En hij wilde heel graag dat eh, Tina Turner het in zou zinnen. Hij verbood zelfs om Ike naar de sessie te komen. En nou ja, Tina Turner die heeft later nog gezegd van... Ja, ik heb het wel 500 duizend keer eh, gezonnen. Um, ehm, <laughs> dan moet je er ook wel klaar mee zijn. Toch na half miljoen keer. Ehm, doorweekt van het zweet. En ze heeft, heeft het zelfs... Eh, ja, dit is een fantasie hoor. Ze heeft het zelfs in de eh, in haar blootje. Nou, dat is niet waar. Ehm, ze heeft haar shirt toen uitgedaan. En in haar BH heeft ze gestaan zin in de studio. Zo, dat zijn allemaal de verhalen achter de liedjes, dames en heren. Nummer 33, I Turner, River Deep, Mountain High. Nummer 32 in de lijst. Vorige week, eh, of vorige week, vorige uur, toen kwamen ze al tegen met um, Gimme Shelter. Volgende week gaan ze ook nog tegenkomen op nummer 2 in de lijst. Maar nu eerst 32. En eh, nou, ja, de inspiratie voor deze helse omweg die kwam eh, van een roman van de Sovjet-schrijver Michael, of nee, Michel Bulgakov. De meester en Margarita, die eh, Satan weergeeft in het Moskou van de jaren 30. Uh, eh, nou, die had moeite om de juiste achtergrond te vinden voor eh, Mick Jagger's dreigende dillenachtige teksten. Een beetje onzeker of het nu ook een samba of een verdomd volkslied zou moeten worden. nou, de Stones gaven de duivel uiteindelijk een van hun beste grooves, gebouwd op de congas van eh, Rocky Dian en Bill Wyman's Bo Diddley-achtige maracas. Nog niet op zin al uitgebracht, maar wat een ongelofelijke classic hè. Geproduceerd door Jimmy Miller. 32, The Rolling Stones en Sympathy for the Devil. cries at its moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. shame. Pas wel bij het weer, hè? Lekker zomers, die conga's en maracas. Op Sympathy for the Devil van The Rolling Stones op nummer 32. Het komt uit 1968 eh, van het album Beggar's Banquet. En het hoort absoluut in deze lijst thuis. Veel eh, lange liedjes gaan we nog tegenkomen. Ehm, ja, in ieder geval nou als eerst Stairway to Heaven. En nou ja, laten we eerlijk zijn, ehm, alle epische anthems, ja, die moeten zichzelf eigenlijk op, ja, anno 2020 meten met Stairway to Heaven. De hoeksteen van het uh, ja, Untitled Led Zeppelin album. Wat altijd maar voor ehm, ja, de gelegenheid even Led Zeppelin 4 wordt genoemd. Als je een nummer maakt van uh, eh, 8 minuten of langer, dan word je altijd vergeleken met Stairway to Heaven. Dus vandaag, daar ligt ook altijd de lat. Um, ja, akoestisch intro. Um, solo hè, van John Paul Jones. En de fantasievolle teksten van Plant, die deels werden geïnspireerd door eh, Lewis Spence historische boek Magic Arts in Celtic Britain. Dat vormt de ingrediënten voor dit acht minuten lange spektakel, dit standbeeld, dit monument uit de popmuziek. Meer dan acht minuten werden, ja, verandert het nummer in een woedende Jimmy Page solo die de hemelpoort bestormt. Het, eh, Jimmy Page, eh, de gitarist, die zei ook nog van dit, over dit nummer. De essentie van de band kristalliseerde. Het alles daar en toonde ons op ons best. Het was een mijlpaal. Elke muzikant wil iets doen van blijvende kwaliteit. Iets dat lang stand houdt. Iets waar mensen over nou ja, wellicht 100 jaar nog steeds naar luisteren. En dat hebben we gedaan met Stairway. Met Stairway to Heaven. Led Zeppelin nummer 31 in de lijst van de 500 beste liedjes ooit gemaakt. sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. and a new day will dawn for those who stand long and a Wat een trek is dit ook nog steeds, hè. Nummer 31, Led Zeppelin en Stairway to Heaven. Even een overzichtje van de nummers 40 tot en met 31. Wat heb je gehoord het eh, afgelopen uur? 40, Martin and the Vandellas, Dancing in the Street. 39, That'll Be The Day van Buddy Holly and the Crickets. 38, The Rolling Stones, Gimme Shelter. No Woman, No Cry van Bob Marley and the Wailers op 37. En 36, U2 met One. Light My Fire, The Doors op 35. En 34, The Righteous Brothers met You've Lost That Love and Feeling. River Deep, Mountain High... Ike en Tina Turner op 33. 32 de Rolling Stones en Sympathy for the Devil en Zijspoort op 31. Stairway to Heaven van Led Zeppelin. We gaan door met de top 500. We zijn eh, inmiddels bij de bovenste 30. En bij die bovenste 30 zitten nog maar liefst 7 keer muziek van de Beatles de eerste notering van de Beatles bij die bovenste 30, die gaan we zo, zo, eh, die gaan we zo meteen ehm, ja, eh, tegenkomen. Maar nu eerst, ja, ook bij deze plaat hoort weer een mooi verhaal. Sun Records, dat is het platenlabel van Sam Phillips. Dat is de ontdekker van Elvis Presley. Hij had een, eh, als thuisbasis Memphis en werd gestart op 27 maart 1952. Nou ja, daar zaten eh, ja, allerlei artiesten die eh, kansen daar kregen aan boord Elvis Presley zelf natuurlijk, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, maar ook Johnny Cash. Eh, die artiesten en ook het label zorgde onder andere hè, voor een grote invloed op nou ja, bijvoorbeeld The Beatles, die je zo meteen dus hoort. Maar dit liedje is ja, geproduceerd door de eigenaar van dat platenlabel dus. Sam Phillips, de eigenaar van Sun Records. Hij eh, produceerde het volgende nummer, nummer 30. Van Johnny Cash. Johnny Cash die ehm, ja, begon aan dit nummer te werken terwijl hij in Duitsland eh, bij de luchtmacht was. Jaren voordat hij ooit een studio zou betreden. En hij keerde naar terug nadat hij eh, had geslagen met zijn Folsom Prison Blues, hè, dat concert in de gevangenis. Maar ontdekte toen dat de originele tape was vermengd. Maar Johnny Cash die hield eigenlijk wel van dat vreemde geluid. Hij voegde een soort klik-klek ritme toe door een eh, ja, stuk vetvrij papier door zijn gitaarsnaren te winden. En eh, Sam Phillips, de producer, die liet hem eh, toen het nummer oorspronkelijk een ballad versnellen tot een rijdend gerommel. Ja, het was anders dan al het andere dat je ooit had gehoord. Dat zei ook Bob Dylan tegen Rolling Stone. Een stem uit, midden, uit het midden van de aarde, dat is wat eh, Bob Dylan zei. De hoogste notering voor Johnny Cash, The Man in Black, in deze lijst.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 Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I, I, know that I just need you like I never done. Schreeuw om hulp van John Lennon, de Beatles op nummer 29. Hij eh, schreef het eh, voor eh, de film. Hè. De opdracht kreeg hij om het voor de film te schrijven. Overweldigend door Beatlemania at Lennon als een varken. Dronk hij te veel en rookte hij marihuana als ontbijt. Hij was pas 24 jaar oud en sprak al nostalgie uit over zijn verloren jeugd. Hij uh, gaf ook laten toe, ik hou niet zo heel erg van, eh, van deze opname. Help, dat zei hij eh, tegenwoordig tegen Stone Magazine. We hebben het te snel gedaan om eh, commercieel te zijn. De Beatles, de Help, de Help. <laughs> Dat is, een, dat is een film, de Help. nee, gewoon Just Help. Ehm, staat op nummer 29. Zeven keer bij de bovenste 30 en 23 keer in de lijst. Eh, dus we gaan ze nog zes keer tegenkomen. God, de god, de god. eerste maar is nummer 28. Een paar dagen na eh, zijn optreden op het eh, Monterey Pop Festival in juni 1967... verbleef Otis Redding op een woonboot in Sausalito in Californië... terwijl hij de Fillmore speelde in San Francisco... Hij schreef toen het eerste compleet van uh, Sit in the Dock of the Bay. Eh, die, dus schreef hij op die boot en voltooide het nummer vervolgens met gitarist Cropper in Memphis. Slechts een paar dagen later was Redding op tournee met de Barcase toen zijn privévliegtuig neerstortte op Lake Monona in Madison in Wisconsin. Terwijl duikers naar Reddings lichaam zochten, hield Cropper zijn gedachten bezig door verder te werken aan het nummer Dock of the Bay. Op 11 december 1967, toen werd dat vliegtuig uit het meer getrokken, terwijl het lichaam van Otis Redding nog steeds vast zat op de stoel van de co-pilot.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 I'm sitting on a darker bay, wasting time. Er is ook een boekje over uh, muziek, over ja, artiesten die vroeg zijn overleden, maar waarvan je eigenlijk het, eh, het einde al aan kon zien komen, zeg maar. En bij Otis Wedding zou dat dan zijn, omdat hij aan het einde ja, fluit. Hè? komt eigenlijk omdat het liedje nog niet af was. Normaal eh, gaf hij altijd een soort oerkreet aan het einde van, eh, van die songs van hem. Ehm, maar ja, het, is eigenlijk altijd achteraf. Dus ik geloof er niet zo heel erg in. Ehm, maar als je er ook een beetje over na gaat denken, denk je, denk je toch, ja, ja, <laughs> zit wel wat in ergens. 28, eh. auto's oh, wel zo prachtig nog steeds. Sitting on the dock of the bay. Ja, je zou denken, ga niet op een hond zitten, maar hij deed het toch. Sitting on the dock of the bay. Nummer 28 in de lijst, daarvoor dus nummer 29. De Beatles en en Help. Dan nummer 27. Och man, zo fucking mooi dit. Eh, ja, ik zeg het maar gewoon. Ehm, het is eh, ja, eigenlijk verankerd in een liefdesdriehoek. Een, een, een driehoekverhouding. Want ja, hij hield van haar en hij hield van haar. Maar zij hield eerst van hem en toen van die ander. Het gaat eh, om eh, Leila van Derek en de Domino's. Dit jaar is het uh, eh, 15 jaar oud. Het komt uit 1970. Ehm, het gaat over Patty Boyd. Patricia Patty Boyd. Um, zij is een eh, voormalig model, ze leeft nog steeds. Werd vooral bekend door haar huwelijken met uh, ex-Beatle George Harrison en met gitarist Eric Clapton. Er zijn meerdere eh, liedjes over haar geschreven. Wonderful Tonight eh, van Eric Clapton, Something van de Beatles. Maar ehm, ook deze, dit is ongetwijfeld de beste, Laila. Ehm, ja, het, is, het, het, het blijft zo'n prachtig liedje. Pijnlijke zang, lekkere riffs van Eric Clapton op het begin. Ook nog en Elman, die ja, zijn bijdrage leverde als eh, gitarist. En ja, het, eh, en een keer halverwege, hè, want het nummer duurt zeven minuten, en één keer is er een soort deel 2 en wordt het nummer totaal anders. Een soort piano ballad of zo. Een, een soort eh, scène, land, een ja, rivier in Frankrijk kun je je voorstellen. Um, nou, hij, Eric Clapton heeft later nog eh, gezegd van dat dit op dat moment zo'n beetje het heftigste was wat er gebeurde in de muziekwereld. Uh, nou ja, eh, er gebeurde wel meer natuurlijk, maar hoorde zeker bij eh, de top en nog steeds. Nummer 27 in de lijst. Derek en the Domino's en Leila. de latere versie van eh, Eric Clapton solo hè, op akoestische gitaar. Dat was een hele slappe versie. Maar deze staat terecht op een 27e eh, plek. Derek en de Domino's en uh, Leila. Ehm, ja, even kijken. Nog twee, tijd voor twee liedjes, eh, denk ik. Met nu op nummer 26, A Day in the Life van The Beatles. Dat is ook een albumversie van eh, deze top 500. Daarop staat er eh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band op nummer 1. En dit was het slotstuk op dat album. A Day in the Life werd, wordt eigenlijk gezien als een van de laatste echte Lennon-McCartney samenwerkingen. Lennon die eh, schreef de openings- en de sluitingssecties. En Paul McCartney die droeg zeg maar, het woke-up, fell out of bed, dat centrum eh, bij. Voor het hoogtepunt duurden ze, eh, huurden ze 40 muzikanten in, kleden ze in smokings en grappige hoeden en vertelden ze dat ze 15 maten hadden om van de laagste toon op hun instrumenten naar de hoogste te stijgen luister naar die trompetten. Of ehm, ja, eigenlijk listen to the trumpets, they're getting crazy, dat zei McCartney. En natuurlijk ook het laatste pianokoord. Ik laat hem helemaal voor je uitlopen. 60 piano's in de studio. En het album liet ook eigenlijk de oneindigheden van de rockmuziek eh, zien. De, oneindige mogelijkheden. Op nummer 26 in de lijst. Ja, zeven keer bij de bovenste 30, hè. Dus pas de tweede keer. Maar volledig terecht. Op nummer 26. De Beatles en A Day in the Life. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read the altijd een eng stukje dit eh, op het laatste. Ach man, ik, vond het, eh, ik vind het nog steeds zo'n eh, spannende track. Toen ik, het eerste keer, het voor de eerste keer hoorde, werd ik, ik werd gek. Ik dacht, holy shit, wat is dit? Beatles 26, Day in the Life. Ja, we blijven toch nog een beetje in de Beatles. Want ja, Paul McCartney, toen hij dit voor het eerst hoorde... toen werd hij een beetje emotioneel, deze ballad van Pet Sounds. De avond dat McCartney en John Lennon Pet Sounds voor het eerst hoorden op een Londens feest... schreven ze Here, There and Everywhere. Dat wordt beïnvloed door dit volgende nummer, God Only Knows. Cals, eh, Wilson's ingetogen zang is perfect, maar het is de opstelling van de horens, sleebellen, strijkers en accordeon die God zijn hemelse gevoel geeft. Er was één klein probleempje, dat was het eh, gebruik van het woord God en in de titel. Hè, dat maakte sommige radioprogrammeurs bang, maar anno 2020 kan hij gewoon nog. Nummer 25 in de lijst. The Beach Boys, God Only Knows.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 you should ever leave me, though life would still go on, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without.